Die vluchten gaan niet rechtstreeks terug naar Nederland. Mensen worden eerst naar een veilige plek in de buurt gebracht. Dat is alleen nog niet zo makkelijk, zei demissionair minister Van Bijleveld vanmiddag in de Kamer. We werken met onze crisisorganisatie eigenlijk dag en nacht eraan eh, om de evacuatie van Afghanen, van Nederlanders, eh, van allerlei mensen die daar recht op hebben hier naartoe eh, te krijgen. Ik hoop van harte dat het consulaire team zo ook in Kabul aan kan komen. Er zou in ieder geval een vliegtuig met aan boord 35 geëvacueerde mensen landen op Schiphol. Ieder moment, maar de vlucht is een paar uur vertraagd. De grote bosbrand die maandag begon in de buurt van de Zuid-Franse badplaats Saint-Tropez... heeft aan twee mensen het leven gekost. Hun lichamen werden gevonden in een uitgebrand huis. 27 mensen raakten gewond. Frankrijk waarschuwt dat het risico op nieuwe branden hoog blijft. Het is er droog en heet op het moment. In een achtertuin in Utrecht heeft de politie een verwaarloosde hond gevonden. Het beestje kreeg al twee weken geen eten en drinken meer. De eigenaren zouden op vakantie zijn, schrijft de wijkagent op Twitter. De buren hadden de politie gebeld. De hond zat vastgeketend in de tuin tussen zijn eigen uitwerpselen. Het dier is naar een opvang gebracht waar hij wel de juiste aandacht en liefde krijgt, schrijft de agent. En PSV vecht vanavond om een ticket voor de Champions League. De Eindhovenaren beginnen rond deze tijd in Portugal aan hun wedstrijd tegen Benfica. Met het zelfvertrouwen zit het volgens sportcollega Joep Schreuder in ieder geval goed. Weet je waarom? Vier keer achtereen de nul bij Ajax, tegen Mietjeland enzovoort. Ja, dat doet heel goed. En PSV is slimmer en meer volwassen en heeft Van Ginkel en heeft diepte in het spel. Maar Nederlandse ploegen tegen Portugese tegenstanders, dat is altijd lastig en hartstikke moeilijk. PSV kan vanavond dus al een belangrijke voorsprong pakken. Volgende week dinsdag is de return thuis in Eindhoven. Het weer dan nog op de meeste plekken droog. Morgen een wisselvallige dag, maxima rond de 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat één file op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer tussen Omval en Herengewaard. De vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Welkom luisteraars bij weer een aflevering van Fan FM. for and where terug bij het tweede uur. Eh, we zijn begonnen met eh, If van Brad natuurlijk. Een heel bekend nummer. Ook een mooie tekst. Ook een hele mooie, eh, melancholische tekst eigenlijk. Ja, ja het, heeft natuurlijk te maken met dat hij schreef over, over een liefde. Een schilderij kan duizend woorden verbeelden, maar ik kan jou niet schilderen. Want jij bent zo bijzonder voor mij. Ja. En, en in mijn echte thuis, dat ben jij. Ja. Waar ik steeds weer kom en... Eh, you come and pour yourself on me. Eh, en als, een, als je als man de keuze hebt tussen eh, twee vrouwen... Ja, ehm, if a man could be two places at one time, I'd be with you. <laughs> ja, ja. <laughs> all the time, ja. ja beside you all the way, ja. Maar inderdaad een mooi nummer. een goed begin van het tweede nummer. En dan eh, de, de chorus met Flower of Scotland weer. Eh, iets heel anders eigenlijk, hè? Meer, eh, ja, maar meer Ierse muziek. Ja. Nee, Schots. Schots. Schots, ja, natuurlijk, sorry. Spreek ja. het niet uit als, uh, <laughs> <laughs> Nee, nee, nee. Het is, ze hebben zelf, zelfs het National Anthem ervan gemaakt. Oh, echt waar? Ja, dat, okay. de, niet dat het een officieel volkslied was. Maar er begon geen rugbywedstrijd of een voetbalwedstrijd zonder dit lied. Dat werd altijd van tevoren gezongen. En de Corries hebben het heel eh, belangrijk gemaakt. En waarom was dat nou zo'n mooi nummer? Ja. Dat beschrijft de overwinning van de Schotse koning Robert de Bruce... op koning Edward II, eh, Edward II ah, van, van Engeland. In, in de slag bij Bannockburn in 1314. <laughs> en om dat weer omhoog te halen... je weet dat waarschijnlijk uit de publiciteit dat er weer ontzettend veel gedoe is over onafhankelijkheid. zelfstandigheid, ja. ja. ja, eh, Dat dus weer wordt dat lied ook gezongen. En de Schotten waren ver in de meer, minderheid, maar wisten na jaren hun tirannen te verdrijven. Ja, ja. And send them homewards, they think again. <laughs> dus... eh. eh eh, en dat eh, is een... Eh, dus nou groot... nou wordt het weer volop gezongen bij wedstrijden en dat zo. Werd dat toch ja, nee, het was toch al zo. Maar nog steeds, ja. Ja, maar dat, wordt nu in de publiciteit nu natuurlijk belangrijk. Ja, natuurlijk, ja. En, en, een eigen anthem, ja. ja. Je begint met, je begint met het eerste couplet. Oh, Flora Scotland, when will we see you like again? Ja, ja. En, en dan uh, beetje bij het tweede Ja, ja, je moet een, beetje Schots accent. Ja, ja. Ik, ik, ben er een aantal keren geweest in Schotland, dus ik, dat lukt wel een beetje. Maar dan begint het twee, uh, tweede couplet. Dat begint heel rustig en lieflijk. The hills are bare now, and autumn leaves lie thick and still, for land that is lost now, and those so dearly held. En dan, en, en dan gaat hij het weer hebben over vroeger. Ja, ja, ik ongelooflijk. Ja. Ja. Nou, <laughs> leuk. Het is, ja. het is ook muzikaal zit het heel mooi in elkaar. elkaar. Okay. ja. En ik snap dat, eh, dat eh, eh, een muziekavond in Schotland in een kroeg. Ja, als je ze met z'n allen mee kan zingen. Ja. Iedereen kent het. Ja. Dat is leuk natuurlijk. Ja. En hebben de chorus het geschreven of is het een uh, traditional of zo? Ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat zij het geschreven hebben, maar ook weer wat gejat. Ja, het, het is onderdeel van volksmuziek. Ja. Ze hebben in ieder geval, eh, de melodie is misschien wel ouder. Ja, maar zij hebben het in Schotland wereldberoemd gemaakt. Oké, nou, te gek hoor. Knap. Ja, je moet wel iets gezamenlijks hebben. Hè? Dat vind ik in Engeland ook altijd mooi. Die voetbalwedstrijden, dat ze met z'n allen zo zingen. Hè? Dat is heerlijk. God Save the Queen. Ja, Zingen ze samen. Daar heb ik, eh, die, die God Save the Queen vind ik wel grappig. Mijn eh, eh, middelbare school. Ja. De, de uh, Triniteitscollege. Trinitatis Lyceum in Haarlem. Echt waar? Ik kom ook van het Trinitatis Lyceum. Oh, nou, dat hebben we, eh, dan heb je daar ook uh, O zalig Triniteit. Kijk hoe gij ons verblijft. <laughs> Ken je dat nog? <laughs> nee, eerlijk gezegd niet. O eh, zalig <laughs> Triniteit. Kijk ja, dat wel. Ja, nou, ja, Maar dat is van God Save the Queen. Ja, dus dat is natuurlijk ja, bekend. helemaal gejat. Nee, bekend nummer, ja. En, en daar hebben wij vervolgens, de, de, de, eh, the Queen, had ik een vierstemmige versie van. Ja. En eh, onlangs eh, hebben we een reunie gehad van de Triniteits. En ik zat in het comité met de huidige dirigent van het Sanders Mannenkoor. Ja. dat is Ed Wertwijn. Ja. En toen hebben, hij heeft gespeeld en ik heb gedirigeerd. Okay. Hebben vierstemmig God heeft de Queen gedaan, maar dan met, op de tekst van de <laughs> Triniteit. en de volgende keer ben je er gewoon bij, bij de reunie. Ja, ja eh, volgend, jaar, jaar is... of bestaan we 100 jaar of zo, of wat ook. Ja, ja. Eh, scar. him again. We komen Queen uit. Ja. Ook een, uh, ja, kippenvel nummer dat helemaal met je eens, ja. ja de, en zeker de zang, want dat zal jou helemaal aanspreken. Ja, de, de, eh, de, eh, eh, dit is een natuurtalent die Freddie Mercury. Ja? En eh, die heeft een, eh, net als, uh, ik zal maar zeggen, Ivan Rebrov. Mm Die, die had ook meer dan vier octaven. En Mercury had dat niet helemaal in de laagte. Maar wel een hele hoge... Hij kon hoog komen, ja. Ja, ja, heel hoog. Ivan Rebrov had een, die had een echte sopraan. Maar dat zou je bij Mercury's Zuid, eh, is het echt een hoge tenor. Oké. Dus uh, dat, dat, dat, klinkt weer anders. met, met eh, vibrato en dergelijke. Heb je die film nog gezien? Ja, die vond ik prachtig. ja. ook dat het eh, nummer eerst afgewezen, afgewezen wordt... en dan toch opgepakt eigenlijk... en dan zo'n gigantische hit wordt. Ja. Hij, hij, heeft er... dat, dat is bijzonder. En dat komt nergens goed uit de verf waarom hij dat zo doet... Maar eh, hij, eh, zijn impresario wilde absoluut niet dit nummer doen. Dat was veel te lang. Mhm. Eh, vijf 5 minuten 26 of zoiets, weet ik veel. Ja. Of 5 minuten 59 zelfs. Ja. En dat deed je niet in de popmuziek. Niet, nee. nee, dat was twee, drie minuten. Want en en hij heeft verschillende versies, ritmes en, en, en zangpatronen heeft hij achter elkaar gezet. Ja. En, en hij heeft ook uit een heleboel culturen uh, een, eh, oh, dingen eh, gehaald. en, en, ik weet niet of je het zelf is opgevallen, maar het is een mix van verschillende stijlen, zou ik maar zeggen. En uh, wij hebben het ook proberen in te studeren met, de, het koor. Met, de, met het koor. Maar dat is ons, ons niet gelukt. dus, want dan moet je hele goede eh, eh, amateurs, eh, semi-professionele amateurs. dat is nog niet gelukt. Maar mij intrigeerde vooral van dat uh, Scaramouche. Scaramouche, Scaramouche, ja. ja. En, dat was een Italiaanse comedienne toen. En dan, had hij, dan heeft hij opeens weer over de fandango. Dat is een Spaanse dans met veel trappen op de grond. dat is een soort flamenco. Dan weer over Galileo. Galileo, Galileo, mm, Galileo, let me go. En, <laughs> en dan, heel bijzonder, Bismillah. Dat is een, eh, een, eh, term uit het eh, Arabisch. Oh. En dat wil zoveel zeggen als moslims in de naam van God. Ja, ja. En, ehm, en daarna gaat het opeens weer over Beelzebub. En dat is de, de in het Hebreeuws de, de, de, de naam van de duivel. Ja. Of als de assistent van de duivel. Nou, dat, dat vond ik heel, heel bijzonder. Ja. En eh, eh, ja, ik, ik ben er gek op. Ik vind het eh, maar je zegt er verschillende stijlen door elkaar heen of na elkaar of ja. zo. Zoals bijvoorbeeld... <laughs> Nee, het zijn geen stijlen die, die, die, die ik zomaar eventjes als stijl apart oh. kan zetten. Maar, ja. geen bossa nova of zo? Ja, nee, nee, zo bedoel ik het niet. zo bedoel, het, was echt uniek. De manier waarop hij met muziek heeft gespeeld... en zelf gecomponeerd heeft, dat is uniek. ja ja. Dus, eh, een piano-introotje, ja. De, de, man was ook... Eh, eh, ja, een, een, soort kleine Mozart. Hij kon... klarinet spelen, hij kon piano spelen, hij, een heleboel instrumenten kon hij zelf spelen. En waarom zeg je dan een kleine Mozart? Mozart is toch wel veel groter? Anders. Anders, ah, Mozart was geen, geen echte uitvoerder. Hij was wel briljant op de piano. Ja? Was hij wel. Maar het, het was geen uitvoerend muzikus. hij was, meer een dirigent ja. en een eh, componist. Ja, en, en dit is meer een performer. Ja, ja. Dus uitvoerend. ja. Eh, ik, ik, weet niet precies. Eh, volgens mij heeft Mozart nauwelijks gezongen of zoiets. Of, tenminste, als... Niet opgetreden of zo. Nee. Ja. Ja, ja, Maar wel als dirigent. Oké, ja. Dus het is een andere genialiteit. Maar eh, eh, eh, Mozart staat wel behoorlijk alleen in, in de, qua genialiteit. Het wordt wel oh, okay. een van de beste componisten ooit ge, ja, ja. genoemd. Niet Beethoven of zo bijvoorbeeld. Nee, dat denk ik niet. Ik denk, dat, ik denk dat Mozart op eenzaam mogen staan. Hij was natuurlijk geen... een beetje gek... Ja. En, en uh, vrouwenjager. En, eh, ja. Maar, maar net zoals Freddie Mercury helemaal zijn eigen gang gaan. En dan wilden die jongens weglopen van de, van de, de, de Queen. Ja, ja. En dan gingen ze toch weer naar zich toe halen. Want dan ging je weer heel eerlijk zeggen van ik heb jullie nodig. Dat is waar, ja. Want zonder jullie kan ik niet zijn wie ik wil zijn. Ja, ja, dat is waar, ja. Dus eh, de, de, psychologisch is dat heel interessant. Ja, klopt. Dat wordt leuk, ja. Caught in a landslide, no escape from reality.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 Hij is zeker geen uh, nee, eh, componist geweest of zo. Eh, ja. Kijk, hij, hij, rookte natuurlijk veel. En... Ah, ja, roofde vind ik een negatief klinker. Het is gewoon nee, nee, nee, nee, nee maar, maar daardoor was zijn stem niet altijd even goed. In, in de oh, hij rookte. Ja, oké. Wat, wat verstond je dan? Roofde. Nee, nee, nee. nee hij rookte. Nee, de, het is absoluut een, een, een, een kanjer. Qua, qua muziek liedjes die hij heeft gemaakt. Mhm. en, en, eh, eh, maar hij heeft niet alles zelf geschreven. De nee, Lennon Nijg schreef voor hem, Boudewijn de Groot schreef voor hem. Ja. En, en eh, ik heb mezelf ook meegemaakt als jonge jongen. Van, van misschien 16, 17 jaar. Okay, maar ik, toen heb ik hem ook in Haarlem zien lopen. Zo, zo zat ze kanon. Ja. En, en heel jammer. Maar, maar ik heb hem ook meegemaakt dat hij zomaar binnenkwam aangevlogen om voor oudjes in Zandvoort te spelen. Ja. Oh, en dan ging hij achter de piano zitten, alles uit zijn hoofd en spelen. Eh, hij, kon onwijs goed piano ja, spelen. eigenlijk, hè? Ja. En, en, eh, maar een hele boeiende man. Ja. De pastorale samen met Lisbeth Lis vind ik inderdaad een van zijn mooiste nummers, ja. Ja, ik, ik, ik was er heel erg eh, verliefd op. En, en ik heb met met Lennart. Uh, Lennart was een eh, vaste columnist van de Haarlems Dagblad. Lennart Neeg? Ja. Oké, wist ik niet. Nou ja, en eh, die schreef ook heel goed en veel over Haarlem. Oh. En ik was... ik ben heel lang... Heb ik daar gewerkt. Ja. Tot 2000. 2001. En toen, als ik s'avonds aan het werk was... dan gingen we nog wel eens met elkaar kletsen... en soms een borreltje drinken. Ja. En hebben we het ook wel eens over de pastorale gehad die hij geschreven had. Uh, Boudewijn de Groot heeft de muziek gemaakt. Ja, en hij nou, de tekst, ja. En hij, eh, eh, hij wimpelde altijd een beetje af alsof het een serieus nummer was. Oké. en ik vond dat er een heleboel spiritualiteit in zat. Vind ik maar dat vond hij flauwekul. Oh. Dat zei hij dan, hè? <laughs> Ja, ja. Ja, dat, dat, mag je wel zo zien, maar... Dat, het is niet zo, ja, oké. Okay. <laughs> was, hij was een beetje, ah. een beetje leuk gek. Ja, ja, ja. Maar er zat... ik vond hem altijd, eh, eh, dat kan ik me nog heel goed herinneren... dat hij een soort binnenwereld had die hij niet zo vaak opendeed voor andere mensen. Nee, oké. Dat was mijn... Ja. Eh, denk je toch wel, ja. Ja, absoluut. Ja, Fantastische kerel. Maar, uh, terug beetje teruggetrokken, een beetje introvert wel, ja. Soms, en soms ook niet. Maar ja, bij zijn echte gevoelens denk ik mhm. dat hij die niet zo gauw liet zien. Nee, oké. Ja. Want de tekst is, vind ik eigenlijk wel mooi hoor. Ook die vergelijking met de, de zon en zo. En, eh, ja. en dan die Lisbeth List die er zo mooi in komt. Ja, ik vind het een heel mooi nummer, ja. ja. Ja, Lisbeth List heeft natuurlijk ook nog andere mooie nummers gemaakt. Hè. Laat, me niet, niet, laat me niet alleen. Dat vind ik ook zo'n verschrikkelijk mooi nummer. Ook, zo, ja, ook zo gevoelig. Ook een uh, ja, <laughs> kippenfilmnummer, ja. Nee, maar goed, dat, dat is natuurlijk altijd persoonlijk. Ik heb nooit zo goed begrepen waar het allemaal over ging. Maar het was gewoon een een duet, ja. een duet voor de aarde en de zon. Ja. En was de aarde en hij was de zon. Komt, ja. dat is een liefdeslied eigenlijk, vind ik wel, ja. Ja, ja. De, het, gaat, het gaat dieper, dieper als het liefdeslied. Want ze, ze, hebben wel een grote vriendschap met elkaar gehad. Mm -hmm. Maar uh, uh, Ramses was natuurlijk uh, homoseksueel. En ik denk niet dat ze op die manier uh, de liefde hebben bezongen. Het, het, was niet een liefde tussen die twee, nee. Het was nou, er was wel liefde, maar ik denk niet op de amoureuze manier zoals wij Nee, op die manier. Ja, tussen die twee, ja. ja. ja. Nou, we gaan luisteren. Hier komt een Ramses Shaffi en Lisbeth Lis met Pastorale. toch mee naar je hemelpaleis. Daar wil ik zijn, alleen met jou. sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Je kunt niet houden van de zon. Ik heb je lief, zo lief. Frank Sinatra. ja. die verschrikkelijke mooie stem, hè? Ja. En dan de mooie, een van de mooiste nummers, My Way. Er, er zijn meer nummers van hem waar ik kippenval van krijg, hoor. Maar dit, dit, is wel een van de nummers die ik... Eh, eh, ik, ik, denk dat ik 12 was of 13. dat ja. Mijn, eh, mijn oom had op zijn boot op de Westeinder ah. en op de Kaag had hij een cassette. En die draaide ik grijs als hij er even niet was toen al had ik in de gaten van eh, dit is een hele grote. Ja, Want de timing van Frank Sinatra die is ongeëvenaard. Ja, ja. Want als je, als je in de muziekgeschiedenis kijkt van eh, hoeveel uitvoerende artiesten in de populaire muziek hè, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ehm, dat gevoel kunnen overbrengen met timing. Dus niet precies in de maat zoals je het klassiek zou denken. Ja. 1, 2, 3, 4 en dan ga je tweede gaat het weer naar voren. Maar hij doet van... Uh, eh, And eh, now the end is near And so I face this final curtain. Hij komt altijd weer uit op die ene, op tel 1. Maar daartussen kan hij heel erg goed ah, de timing regelen. En daar was hij onwijs goed in. Ja. Dat kunnen we, weer, maar heel weinig mensen hem uh, Ik vind het toch verrassend, want ik, gisteren hebben met een vriend ook nog over muziek gesproken. En hebben we geconstateerd dat eh, muzikanten, muzikanten, net zoals jij bijvoorbeeld... die luisteren toch anders naar muziek. Jij, jij kijkt ook naar de technische eh, aspecten van de muziek. Hè? Jij begint al een over in dat hij daar binnen valt en zo. Dat hij daar een beetje tussen kan swingen. En dat lijkt me een voor- en een nadeel. Als je ook naar de techniek gaat luisteren en zo je zit al te denken, nou dan zingt hij dat een beetje in mineurstemming en dan gaat hij weer langs. En dan, maar ik kijk vooral wat het mij doet. En dan, dat, pas, het ga ik, en dan pas ga ik verzinnen van hoe doet hij dat dan? Oh, waar? Oh, oké. Het is andersom. dus je, je, krijgt een, door de studie krijg je een verdieping van dat je hoort hoe doet en wat je eigenlijk al mooi vindt. Ja. Maar wat is nou waarom uh, eh, Frank Sinatra het veel beter doet dan eh, eh, bijvoorbeeld... Eh, ja, maar ga je toch niet naar de techniek kijken? Nee, nee, nee, nee, nee, maar waarom spreekt het meer aan? Waarom ze, nou vinden mensen het mooi? Technische uh, dingen. Nee, nee ja, maar dat, daar ben je daarnaar op zoek. Ja. Van wat, wat, wat maakt dit zo bijzonder? En dan hoor, op een gegeven moment hoor je collega's van hem in, de, in het vak... Mhm. hoor je dit soort dingen zeggen. En dan begrijp je opeens van... hé, hey, je hoeft niet per se altijd dat exact in de maat te doen. maar je kan gewoon met je timing een beetje ehm, wat doen. En dan, dan word je... Nou, ik vind het wel leuk Daar word je, zelf beter van. Ja. Dus je, je, je, ik vind het een mooi nummer. En dan ga je doordenken van, ja, waarom is dat nou mooi? Waarom vinden mensen dat mooi? Ja. En waarom vind ik het mooi? Ja, bij mij is het... waarom vind ik het mooi? En waarom krijg ik kippenvel? Ja, nou, een bepaald gevoel die je over kan brengen. Ja. Maar waardoor inderdaad, ja, is eh, toch meer eh, de combinatie van zijn stem en de muziek erachter, ja. Ja, maar het is niet zo simpel, dat bedoel ik ermee. Dat, nee, dat... geloof ik ook niet, nee. maar ik eh, denk voor de doorsnee muziekliefhebber is het wel zo simpel. Hè? Ja, misschien denk, ja, misschien is het goed dat we er meer over nadenken. Waarom vind je het mooi? Het hoeft helemaal niet. Nee. Ik, ik vind dat toevallig leuk. Ja, ja dat vind ik wel leuk om te horen. Inderdaad, ja. Ja. ja. Ik, ik, ik, ik ben daar nieuwsgierig naar. En ik, eh, eh, want hij, Frank Sinatra schrijft... Die, hij heeft ook een heleboel liedjes geschreven die ik... Eh, niet zo interessant vind. Nee, maar op het moment dat het over echt gevoelens gaat... The Sound of Rain in My Heart. Ja, ja, ja. Dat zingt hij op een gegeven moment. Rain, ik geloof dat het Rain in My Heart heet of zoiets. Dat vind ik een fantastisch nummer. Ja, oké. Ja. En, en dan hoor je dat orkest hoor je aanzwellen. En dan op een gegeven moment... dan hoor je waarom hij er zo warm voor loopt. En dat, dat doet hij op een bepaalde... Ja. Eh, eh, bij dat nummer bijvoorbeeld. En, en, dat vind ik prachtig. Ja, dat is mooi. And now the end is near And so I face the final curtain My friend I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption.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 did it Ja, want nu stappen we eigenlijk over naar eh, niet zingen, maar meer naar uh, gitaren, hè? Ja. Ja. Nou, eh, een echt de... mooi gitaarsolo. Ook een pareltje begrijp ik, hè? Ja. Met 10 Years After Love Like a Man en dan de live-uitvoering en dan alleen het solo. Ja, de, de, want hij is veel te lang. Hij, Hoe lang duurt hij, geloof ik? 7,41 heb ik er. Ja, maar eh, eh, de versie die ik eh, heb doorgegeven, die vond ik, dat, daar zit die zang, uh, want hij staat een heleboel keer op, in, op YouTube. Klopt. Ja. Maar deze versie, ja. knippen en plakken, dat was de Fillmore East. Dat was een live concert. Ja, ja die heb ik ook gepakt en die gaan we ook draaien. Ja, klopt. Ja, dat was heel, heel duidelijk. dat riffje. En dan gaat hij beginnen. En dan gaat hij aan de gang, ja. Dat heb ik wel vroeger met de luchtgitaar gedaan. luchtgitaar, Ja, ja mooi. Ja, Tennyson is ook een van mijn favorieten. Ik, ik vind hem ook een hele mooie stem hebben, ja. Mooie blues. Maar dat kan ik niet zo beoordelen, want daarvoor ken ik Tennyson Afton niet goed genoeg. Ah, oké, ja, ja. Maar ik weet dat eh, toen ik dit een keer hoorde, dat nummer, op die live LP toen nog. Ja. Toen dacht ik van zo, dit is eh, bijzonder. Ja. En eh, dat, datzelfde bijzondere heb ik met uh, de drumsolo uit Ineka da Ja. En ook daarvan heb ik een heleboel beluisterd. Ja. Want ik dacht aan eh, van, wat kun je ervan meenemen op de... De uitzendingen. Hè? Bij de uitzendingen. Ja, Want er zijn er een heleboel die, die waar ik geen kippenvel van krijg. Nee, nee, die wel. Maar deze bijvoorbeeld, Van, zowel van Iron Butterfly als van, als van Tejas After, dat vind ik fantastisch. Ja. Nou, ik denk dat eh, in de Gala de eh, toch ook wel eh, bekend is geworden door dat drumsolo oh, inderdaad, ja. Ik vermoed het, ja. Ik denk het wel, ja. ja. Want het was vooral, bij andere. Ik heb hem ook van ehm, Ron Bushi, <clears throat> die het kennelijk speelde. Ja. De drummer. Die heb ik ook later een andere versie gehoord, een modernere versie. Mhm. Waarbij die niet zo met zijn haren zwaait en zo. <laughs> ja, ja, en, en, en, die vind ik gewoon veel minder spannend. Ja, Maar dat is een kortere. Ja. En dan gaat hij niet, niet zo helemaal uit zijn dak. Nee. Op, de, op die, eh, want ik, ik vind eh, eh, dat hij met de spanning varieert van de, van de drum. ja. Dat vind ik fantastisch. Ja. En ook je zegt, dus, hij is ook melodisch aan het drummen. Het is niet alleen ritmisch, maar ook melodisch. En dat, dat Ja, Ik ken hem helemaal, bijna helemaal uit mijn hoofd. Ja. Nou, we gaan eerst naar uh, Terence After luisteren. Alleen het gitaarsolo. En dan maar meteen door naar drum drumsolo. solo. En dan als laatste pareltje in dit programma... de Sugar Hill Gang met Rappers Delight. De, de rapmuziek. Ik ben daar geen grote fan van. Okay, maar die zit er ook tussen. Die zit er ook tussen, ja. Want, eh, en en eh, ik denk van... Eh, die ik uitkoos... Ja. Die zat gewoon qua ritme, en qua eh, zang en, en eh, eh, gewoon heel goed in elkaar. Klopt. Ik heb die tekst bekeken. Oh. Maar liefst 1371 woorden heb ik eventjes <laughs> zitten oh. tellen. en, en dat je dat uit je hoofd kunt zingen. Ja, Dat is zo waanzinnig moeilijk. En vooral, ik heb het zelf ook geprobeerd om mee te zingen met, ja, met, de muziek. Ja. En dat is onwijs lastig. Voor iemand die... Ik heb een onwijs groot repertoire gekregen. Maar om zo snel eh, alles ritmisch achter elkaar te zetten, ja, vocaal, dat is waanzinnig. Eh, en eh, mijn broer heeft, een, mijn oudste broer Ron, heeft een talent om, om, om dat te kunnen. Die, die, oh, kan, die kent hem helemaal uit zijn hoofd. Zo, te gek, ja. En, en, en, uh, het rijmt natuurlijk wel, dus... Nou dus ja, het rijmt wel, maar het, ik zou zeggen, probeer het zelf eens. Het is onwijs, <laughs> als we straks een stukje hoort, dat is onwijs lastig. Ja, ja. Maar er werd heel goed geklapt, heel goed gedanst. Het, zat, het zat, gewoon heel knap in elkaar. Ja, een mooi ritme inderdaad. En dat is van... het was een van de eerste, ja. 1980 of zo was het. Eh. Oké, ja. De Sugar Hill Gang, hè, met de Rappers Delight, ja. ja. Ik vind het wel een mooi nummer van de Sugar Hill Gang. Hè. Dat is volgens mij ook de eerste eh, grote rap-hit geweest. Nee, maar we gaan een beetje afronden. Ik uh, wil in ieder geval hartstikke bedanken. We gaan eindigen met eh, de Sugar Hill Gang. Kijken hoe ver we komen. En eh, hartstikke bedankt voor jouw pareltjes van de muziek. Ik denk, ik heb ervan genoten. We hoop weer van je geleerd.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 I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep it stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and, and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. And sing it on and, and on and on and on and on. Rock, rock, y'all. Uh, throw it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the big dick the yo, behind. I said, one, two, three, four. Come on, girls, I get on the floor. I come alive, yo. Uh, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said, one, two, three, four. Tell me one, to Mike, what are you waiting for? To the hip the hippie to the hippie to hip hip a hopper you don't stop rock it to the bang bang the boogie say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to bead well skittle bebop we rock a Scooby Doo and guess what America we love you because well, you're rocking and roll with us so much so you can rock till you're 101 years old I don't mean to brag I don't mean to boast but we like hot butter on a breakfast toast rock it out a baby bubba baby bubba to the boogie to bang bang the boogie to the beat beat is so unique come on everybody and dance to the beat I can't wait to the end of the week when I rap it to the rhythm of a groovy beat and attempt to raise your body heat. I just blow your mind so that you can't speak and do a thing but I rock and shuffle your feet and later change up to a dance called the freak. And when you finally do come into your rhythmic beat, rest a little while so you don't get weak. I know a man in hand he has more rhymes than a serious bank, so come on, hey, I'll sing that song to the rhythm of the boogie, the bang, bang, the bomb. Well, I'm pimp, the dimp, the ladies pimp, the women fight for my delight, but I'm the grand master with the three MCs that shop the house for the young ladies. And when you come inside and the front, you do the freak bank, you do the bump, and when the sucker MCs try to prove a point with Trevor's trio, I win the serious joiner from sun to sun and from day to day. I sit down and write a brand new rhyme because they say that miracles never cease. I've created a devastating masterpiece. I'm gonna rock the mic so you can't resist. Everybody, I say it goes like this. While I was coming home late one dark afternoon, reporter stopped me for an interview. She said she's heard stories and she's heard fables that are vicious on the mic and the turntable. This young reporter I did adore, so I rocked the vicious rhyme like I never did before. She said, "Damn fly guy, I'm in love with you." The Casanova legend must have been true.